Jan van der Putten met het NOS-journaal Werkkuik brak rond kwart voor elf uit. De markthal wordt als verloren beschouwd. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Een evenementenhal die eraan vastzit hoopt de brandweer te kunnen redden. Minister Schuld van Verkeer is tegen de heffing die Vlaanderen wil invoeren voor personenauto's. Schuld zegt dat de maatregel Nederlandse automobilisten dupeert. België heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister Wijd zegt dat hij ook een heffing wil gaan invoeren voor personenauto's. De extra inkomsten wil hij gebruiken voor het opknappen van de wegen. Bij een aardverschuiving in Indonesië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er zijn vier vermisten. Een groep van 70 studenten en twee gidsen werd verrast door de aardverschuiving bij een waterval in Noord-Sumatra. De aardverschuiving was het gevolg van zware regenval. Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Londen hebben de Nederlandse estafettezwemsters goud veroverd op de 4 keer 100 meter vrije slag. Maud van der Meer, Femke Heemskerk, Marit Steenbergen en Ranomi Kromowidjojo zetten een tijd neer van 3 minuut 33 en 80 honderdste. Italië haalde zilver, het brons was voor Zweden.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 what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. sleeping out tonight.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 we're not crazy They say that love is everything before you came.